Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die vannacht in Rotterdam werd doodgeschoten is mogelijk de rapper Vijs. Zijn platenmaatschappij heeft bevestigd dat de rapper onverwacht is overleden... maar de politie wil niet zeggen of de dode van vannacht inderdaad de rapper is. De 32-jarige Vijs deed vier jaar geleden mee aan het tv-programma Ali B op volle toeren. De hulpdiensten in Utrecht en Amsterdam hadden het druk deze jaarwisseling. Er waren meer incidenten en branden dan in voorgaande jaren. Zo blijkt uit een inventarisatie van de veiligheidsregio's. In Amsterdam zijn rond oud en nieuw volgens de politie 183 incidenten geweest. Iets meer dan vorig jaar. In zeven gevallen ging het om geweld tegen politiemensen. Ook dat is meer dan bij de vorige jaarwisseling. Ook de brandweer moest veel vaker uitrukken, bijna 300 keer. In Amsterdam zijn 34 mensen aangehouden. In Utrecht kreeg de brandweer gisteravond en vannacht 370 meldingen... bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Brandweerlieden kregen er twee keer te maken met geweld. Hoeveel mensen er in Utrecht zijn aangehouden is nog niet bekend. Een man van 35 uit Venlo mag twee weken zijn eigen stad niet in. Hij heeft een stadsverbod gekregen omdat criminelen het op hem gemunt zouden hebben. Ook moet een kledingwinkel in de stad dicht en wordt die zelfs dichtgetimmerd. De man uit Venlo heeft een conflict in de criminele sfeer. De politie onderzoekt wie ervoor verantwoordelijk is. De man die vannacht in Enschede bij een explosie van vuurwerk om het leven kwam... was volgens buurtbewoners een omstander. Op straat stond een aanhanger met vuurwerk. Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat hij in zijn geheel is ontploft. De knal was volgens getuigen groot, diverse ruiten in de buurt zijn kapot. Het weer, kans op regen in het zuiden. In het noorden blijft het droog.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 is het ritme van de winter. van de kerst. Ik zit hier zocht een plekje om te huilen. Zie de het uit de duinen door bakken struinen Geen hond op het strand, geen kuilen Geen Duitsers in mijn zak, vijf stuivers Maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen En ik glij weer, en dat heb hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter als immers rum drinken. Denk het aan de minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis.